Het is hier binnen beter dan buiten. We dansen door totdat ze gaan sluiten. Er gaat toch niks boven een feestje. Kom op, daar gaat hij nog een keer. Het is hier binnen beter dan buiten. We dansen door totdat ze gaan sluiten. Voor ons geen huisje, je feestje. Dat zien we morgen dan wel. hier binnen beter dan buiten. We dansen door de dansen gaan sluiten. Er gaat nog niks boven een feestje. Kom oh, want daar gaat hij nog een keer. Het is hier binnen beter dan buiten. We dansen door de dansen gaan sluiten. zien we morgen dan wel weer.